Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorig jaar zoveel coronabeschermingsmiddelen besteld... dat de voorraad is opgelopen tot meer dan 2 miljard stuks, meldt de Volkskrant. Volgens de krant liggen er 11 magazijnen vol met mondkapjes, handschoenen, spatbrillen en schorten. In deze fase van de crisis is er minder vraag naar de beschermingsmiddelen... terwijl de mondkapjes maar beperkt houdbaar zijn. Professionele inkopers zouden hebben gewaarschuwd om niet te veel in te kopen... maar het ministerie zegt tegen de krant dat het niet opnieuw risico wilde lopen. Het leger van Tjaad zegt dat enkele honderden rebellen zijn gedood bij een offensief van strijders in het westen van het land. Ook zouden enkele tientallen van een groep uit Libië gevangen zijn genomen. Vorige maand werd de president van Tjaad dodelijk verwond bezoek aan de frontlinie. Het land wordt nu geregeerd door een militaire raad, maar de oppositie spreekt van een coup. Afgelopen weekend werden er volgens de VN 700 mensen opgepakt bij demonstraties tegen de regering. Ooggetuigen zeggen dat er met scherp is geschoten op betogers. Australië heeft hoge straffen ingesteld voor mensen die vanuit India het land willen binnenkomen. Overtreders lopen vanaf maandag het risico op een boete van 10.000 euro's en een jarenlange celstraf. Een Australische minister spreekt van een drastische, maar noodzakelijke maatregel. India kampt met een enorm aantal coronabesmettingen. Disneyland in Californië is voor het eerst in 13 maanden weer open voor publiek. Door corona is er niet meer dan een kwart van het normale aantal bezoekers welkom... en verder zijn er geen optochten en vuurwerkshows. Ook mag er niet geknuffeld worden met Disney-figuren. En het weer nog. De dag begint koud, vooral landinwaarts. Lokaal is er wat mist, later op veel plaatsen zon. In het noorden is er kans op een bui, verder droog en een graad of 13.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 they try wise. So don't apologize. I paid the price. Taking your advice. I felt it all. Just like a cannonball. one all day But I've never been so outraged And I'm washing my hands of you Watch me dancing, watch me dancing.